al vijftien jaar in het armhuis uit de zee. Door het platteland sloeg hij nog graag grap idee. Altijd vriendelijk en netjes, altijd opgevoed en knap. In die opdracht kan daar met twee dubbeltjes op stap. Al deze kameraad, die naast hem niet op straat. Door het niemand er weer herrie van komen. Door het die, door het die, hou je altijd. Morgen weer komen, voor dan heb je weer eindige weg. Eerst die door langs de grens, daar kwam die wegeren, en de sigaren, ik zat hier een vet. Dan ging door aan het pruimen en hij rookte een sigaar, en hij pruimde en hij rookte, heel de rommel door elkaar. De jongens van de kaart, die zongen hem al na. Door weer herrie van voor. De Liebe doch noch viel brauchen, morgen nach weer een heilig geweiht. Ik kom ging op een middag met zijn oudje er door, En daar kwam die pipperwijntjes van een oudje koffie voor. In het baken op een bankje was hij in zijn element. En dan zei die kopverdookie, ik ben nog een jonge vent. Een oudje lachte dan en zei, stel je niet aan. Hoor ik de donder weer braven, morgen aan huis weer ben te erbij. Door het een eigenaardig meisje dat het goed niet kon te doen, voor het kind naar de kuiten, helpt ik dat door het boek. Hoe je er niet moet van houden, wat die mij ten harte wil, want ik weet het voorbijgaan Even stiekem in de arm, een bakker die er staat, riet stikken van de laag. we're wrong, far from her, we're